ding dat ik wil voor jou Dat je bent waar ik ben en je wordt mevrouw Als ik even naar je kijk is het zo benauwd Dus hé mevrouw, wat doe je nou? Eén ding dat ik wil voor jou Dat je bent waar ik ben en je wordt mevrouw Als ik even naar je kijk is het zo benauwd Dus hé mevrouw, wat doe je nou? Voel me al vanaf de dag dat ik jou zag Dit gevoel heb ik nooit meer yeah, yeah. Big up.